uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De demonstratie zaterdag in Den Haag tegen de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten mag doorgaan. Het heeft de gemeenteraad vanmiddag besloten tijdens een ingelaste commissievergadering. Insprekers van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet riepen de politiek op om toestemming te geven voor de demonstratie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag Groep de Mos, wilde een verbod op alle demonstraties tijdens de aankomst van Sinterklaas. Maar waarnemend burgemeester Remkes ziet geen reden om het protest te verbieden. In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto die rijdt op biobrandstof. Die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierlaboratorium van TNO in Petten en de Universiteit Wageningen. Het experiment is onderdeel van een Europees project... waarin de Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken met Deense instanties. Volgens TNO kan de brandstof in de toekomst ook worden gebruikt... in de luchtvaart of de scheepvaart. De biobrandstof moet een alternatief vormen voor fossiele grondstoffen... en milieuvervuiling tegengaan. Zeewier groeit snel, is gemakkelijk te kweken en raakt niet op. En twee hoge Amerikaanse diplomaten hebben in Washington bij verhoor door het congres herhaald dat de regering Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet voor persoonlijk gewin. Dat hadden de twee, ambassadeur Bill Taylor en diplomaat George Kent, eerder al achter gesloten deuren gezegd voor de onderzoekscommissie. Het congres hoorde vandaag voor het eerst getuigen in het afzettingsonderzoek tegen president Trump. En deze verhoren zijn live te volgen via Amerikaanse nieuwszenders. Omdat de getuigen worden gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarin de democraten de meerderheid hebben, noemen de republikeinen de afzettingsprocedure partijdig. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Langzamerhand wordt het overal droog.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 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De demonstratie zaterdag in Den Haag tegen de intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten mag doorgaan. Het heeft de gemeenteraad vanmiddag besloten tijdens een ingelaste commissievergadering. Insprekers van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet riepen de politiek op om toestemming te geven voor de demonstratie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag Groep de Mos, wilde een verbod op alle demonstraties tijdens de aankomst van Sinterklaas. Maar waarnemend burgemeester Remkes ziet geen reden om het protest te verbieden. In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto die rijdt op biobrandstof. Die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierlaboratorium van TNO in Petten en de Universiteit Wageningen. Het experiment is onderdeel van een Europees project... waarin de Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken met Deense instanties. Volgens TNO kan de brandstof in de toekomst ook worden gebruikt... in de luchtvaart of de scheepvaart. De biobrandstof moet een alternatief vormen voor fossiele grondstoffen... en milieuvervuiling tegengaan. Zeewier groeit snel, is gemakkelijk te kweken en raakt niet op. En twee hoge Amerikaanse diplomaten hebben in Washington bij verhoor door het congres herhaald dat de regering Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet voor persoonlijk gewin. Dat hadden de twee, ambassadeur Bill Taylor en diplomaat George Kent, eerder al achter gesloten deuren gezegd voor de onderzoekscommissie. Het congres hoorde vandaag voor het eerst getuigen in het afzettingsonderzoek tegen president Trump. En deze verhoren zijn live te volgen via Amerikaanse nieuwszenders. Omdat de getuigen worden gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarin de democraten de meerderheid hebben, noemen de republikeinen de afzettingsprocedure partijdig. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Langzamerhand wordt het overal droog.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 Het heeft de gemeenteraad vanmiddag besloten tijdens een ingelaste commissievergadering. Insprekers van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet riepen de politiek op om toestemming te geven voor de demonstratie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag Groep de Mos, wilde een verbod op alle demonstraties tijdens de aankomst van Sinterklaas. Maar waarnemend burgemeester Remkes ziet geen reden om het protest te verbieden. In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto die rijdt op biobrandstof. Die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierlaboratorium van TNO in Petten en de Universiteit Wageningen. Het experiment is onderdeel van een Europees project... waarin de Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken met Deense instanties. Volgens TNO kan de brandstof in de toekomst ook worden gebruikt... in de luchtvaart of de scheepvaart. De biobrandstof moet een alternatief vormen voor fossiele grondstoffen... en milieuvervuiling tegengaan. Zeewier groeit snel, is gemakkelijk te kweken en raakt niet op. En twee hoge Amerikaanse diplomaten hebben in Washington bij verhoor door het congres herhaald dat de regering Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet voor persoonlijk gewin. Dat hadden de twee, ambassadeur Bill Taylor en diplomaat George Kent, eerder al achter gesloten deuren gezegd voor de onderzoekscommissie. Het congres hoorde vandaag voor het eerst getuigen in het afzettingsonderzoek tegen president Trump. En deze verhoren zijn live te volgen via Amerikaanse nieuwszenders. Omdat de getuigen worden gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarin de democraten de meerderheid hebben, noemen de republikeinen de afzettingsprocedure partijdig. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Langzamerhand wordt het overal droog.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 Insprekers van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet riepen de politiek op om toestemming te geven voor de demonstratie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag Groep de Mos, wilde een verbod op alle demonstraties tijdens de aankomst van Sinterklaas. Maar waarnemend burgemeester Remkes ziet geen reden om het protest te verbieden. In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto die rijdt op biobrandstof. Die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierlaboratorium van TNO in Petten en de Universiteit Wageningen. Het experiment is onderdeel van een Europees project... waarin de Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken met Deense instanties. Volgens TNO kan de brandstof in de toekomst ook worden gebruikt... in de luchtvaart of de scheepvaart. De biobrandstof moet een alternatief vormen voor fossiele grondstoffen... en milieuvervuiling tegengaan. Zeewier groeit snel, is gemakkelijk te kweken en raakt niet op. En twee hoge Amerikaanse diplomaten hebben in Washington bij verhoor door het congres herhaald dat de regering Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet voor persoonlijk gewin. Dat hadden de twee, ambassadeur Bill Taylor en diplomaat George Kent, eerder al achter gesloten deuren gezegd voor de onderzoekscommissie. Het congres hoorde vandaag voor het eerst getuigen in het afzettingsonderzoek tegen president Trump. En deze verhoren zijn live te volgen via Amerikaanse nieuwszenders. Omdat de getuigen worden gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waarin de democraten de meerderheid hebben, noemen de republikeinen de afzettingsprocedure partijdig. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Langzamerhand wordt het overal droog.